Nieuws van 7 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Israël is een offensief begonnen tegen de top van Hamas in de Gazastrook. Dat is volgens het leger gedaan uit vergelding voor de raketaanvallen op Israël vanuit de Gazastrook. De eerste slachtoffer is Ahmed Jabari, de leider van de militaire vleugel van Hamas. Hij werd geliquideerd met een raketaanval op zijn auto. Na de aanval op Jabari waren er in de Gazastrook meer Israëlische bombardementen... wat leidde tot paniek onder de bevolking. Jabari stond al jaren bovenaan de dodenlijst van het Israëlische leger. Israël zegt dat de liquidatie van Jabari het begin is van een bredere operatie. Zo wordt het sturen van grondroepen niet uitgesloten. De reactie van de militaire vleugel van Hamas is dat Israël met deze actie de poorten van de hel heeft geopend. De PVV komt met een motie van wantrouwen tegen het kabinet Rutte 2. PVV-voorman Wilders zal de motie zo meteen indienen in het debat over de regeringsverklaring. En later op de avond wordt er dan over gestemd. Maar het staat al vast dat de motie zal worden verworpen. Vanochtend zei Wilders al dat Rutte er een puinhoop van heeft gemaakt... en dat hij verkiezingsbeloften heeft gebroken. Prins Bernard heeft in september 1944 voorgesteld om zonder enige vorm van proces 200 Nederlandse SS'ers die door de Amerikanen gevangen waren genomen dood te schieten. Dat meldt het tv-programma 1 Vandaag op basis van een dagboek van kolonel Doorman van de Prinses Irene Brigade. Tijdens het onderzoek voor het vijfde deel van de Agent Orange stripboeken... waarin het leven van prins Bernard getekend is... stuiten de auteurs op een nieuwe bron die bevestigt wat al bekend was. Historicus Loede Jong schreef in 1980 al dat Bernhard de Nederlandse SS'ers had willen laten executeren. Later zei de prins in een interview dat zijn voorstel niet serieus was bedoeld, maar uit de nieuwe bron blijkt dat het hem wel degelijk ernst zou zijn geweest.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 Ik zou zeggen, doe het echt, want zometeen heb ik hier hits. Van Psy, Gangnam Style. Ook Adele komt eraan en dan eh, staat er ook nog eens iemand in de brand, joh. Het ritme van Psy. Spirit of Maryland calling me audibly, bawling. She said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her underneath my comforter. And she brought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that. Haters wanna see that, but I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy Well, she knows she Chasing Pavements. Weet je, ik vind Adele echt top en zeker dit nummer echt fantastisch. Alleen het valt nu even verkeerd. Ik weet niet of je er ooit wel eens last van hebt gehad. Ehm, ik hoop het wel. Nou, ik hoop het niet voor je, maar gewoon dat je een beetje rotgenoten hebt. Ik bedoel, ik ben een puber. Ik ga eerst altijd bij anderen checken of ze er ook last van hebben. En ik heb geen aanbijen of whatever. Ik kon gewoon vannacht niet slapen. Ik heb, eh, even denken. Ik moet er even over nadenken hoor. Eh, hoeveel was het nou weer? Oh ja, 0 uur geslapen. Gewoon helemaal niet. Het is gewoon niet gelukt. En het, ik vond het echt bizar, want ik heb er nog nooit van gehoord dat... dat gewoon, je kon een, hele nacht niet slapen. Ik ben om 12 uur eh, naar mijn nest gegaan. En ik moest er om kwart voor zeven moest ik op. En ik dacht om vijf uur, nou ik kan nu net zo goed gewoon wakker blijven. Wat een ramp. Ik kon gewoon niet slapen. En ehm, ik roep nu maar en ik schreeuw nu maar om ervoor te zorgen dat ik niet in slaap val. Want ik heb net naar Adele geluisterd. Wat ik normaal wel een heel mooi nummer vind. Maar nu dus rustig. is this all make sense? Nee hè, maakt niet uit. Ik ga mezelf namelijk wel gewoon even wakker houden. Zometeen hebben we namelijk de mashup van de week.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 Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Nou, ik ben zo al uh, Gangnam Style door de, door de studio heen gelopen... dat uh, alle apparatuur moet nu even weer goed gezet worden. Psy en Gangnam Style. ik heb hier vet lang op geoefend. En ik hoop dat het goed gaat. Heb je enige idee over wie ik het heb? Het is een van de artiesten die we deze week in de mashup van de week hebben. Mocht je nou denken, huh, een mashup, wat is dat? Dat zijn twee platen die je door elkaar mixt. En dan krijg je altijd wel een leuk spectaculair resultaat. En vandaag is de King of Pop onder handen genomen. Hij scoorde een vet grote hit met Black or White. En over vet grote hit gesproken, wat dacht je van meneer Martin Solveig? Enigszins een vliegje, maar wel met een hele toffe plaat. Hello. In combinatie met Black or White van de King of Pop is de mashup van de week. Hier op CFM bij Beach Masters. magic in the Saturday sun. I had the that I'm second to none. And I told about quality and a true Ethiopian. Nothing. Nou, voor de mashup van de week. Trouwens, nog een leuke reactie daarover van Jamie. Die schrijft het volgende. Wat een ontzettend fijne mashup. Nou, we hebben hem dan speciaal voor jou gedraaid, beste Jamie. Je hoort hem hier natuurlijk bij ZFM Beachmaster Black or White. In de mix. Zo. The Voice of Holland. Of zoals Martijn Krabbeet altijd doet voordat hij in bed ook kon. Die pakt uit. Niet alleen qua de stem van Martijn dus, maar ook qua artiesten. Zo eh, kon je Robbie Williams eh, zien schitteren op het podium. Iets wat vals. Iets wat buiten de timing vooral. Ik weet niet of het is opgevallen, maar eh, die Robbie Williams die zong echt ontzettend buiten de timing. Het was gewoon echt waanzinnig slecht. Maar toch tof dat hij de... Ik bedoel, de, spot gaat aan op hem. Hij trekt een arrogante kop en hij maakt er wel een, een stage performance van. Ehm, maar stage performance, daar heeft zij het niet echt van. Maar wat een stem heeft deze vrouw. Next to me. Zegt het je wat? Het is vooral heel populair omdat er steeds een hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey in de achtergrond zat. En Heaven, ja, dan moet je misschien wel heel diep in je geheugen eh, graven. Met een bescheiden hitje. Tenminste hier in Nederland dan. Haar naam is Emily Sandé. En Emily Sandé, die is samen gaan werken met Labyrinth. In deze plaat trouwens heel erg als John Legend klinkt. Moet je maar eens luisteren. Wat een topplaat.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 Waarvan dat laatste aankomende vrijdag dan te zien is. Bij de Voice of Holland in de live shows. Oh, wat een plaat. Zometeen mag je mee oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Maar dan kan hij het veel beter. Eerst het weer van Meteoconsult. Uh, eh, vanavond eerst nog helder. Vannacht kans op mist en laaghangende bewolking. in het binnenland lichte vorst. Ai, altijd jammer. Morgen lage bewolking, nevel en hardnekkige mist. Maar lokaal bleekt ook de zon door. Dan wordt het nog rond de 7 graden in hardnekkige mist. Hooguit 4 graden. Ook vrijdag is het nevelig. Met veel laag bewolking. Later wellicht een paar opklaringen. De maximumtemperatuur ligt tussen de 3 en de 8 graden. altijd je fout. Of je nou van een ravijn springt. Of voor een trein. Ze red je gewoon. Wat vinden we daarvan? Fucking vet. Ja, top. Eh, lekker. Het is de woensdagavond gehaktdag. En je de Clocks, Catch Your Phone, ook Maroon 5 en One More Night. Je weet wel, de zanger van Maroon 5, Adam Levine. Die kan net zoals heel veel andere sterren soms wel eens schieten op de paparazzi paparazzi. Dat moest paparazzi zijn. Maar soms kunnen ze ze ook goed gebruiken. Ik bedoel, je weet, wij zijn een klein beetje nieuwsjunkies... en eigenlijk zijn we die orkaan Sandy alweer vergeten. Je weet wel, die orkaan en shit. Maar die Adam Levine, die was nog niet vergeten. Die ging lunchen met zijn vriendin. want hij was een extreem mooi model is. Dat is altijd fijn bij dat soort artiesten. En ehm, toen de paparazzi ze achtervolgden... draaide hij zich om, schreef met pen op een papier heel groot het sms-nummer om een donatie te doen voor Sandy... en maakte daarmee een boodschap duidelijk. En heel veel mensen hebben daar aanleiding daarvan ge smsd Kijk eens aan. En dan wilden we hun wel 0,00001 cent gunnen door ze even te draaien. Maroon 5 hoorde je dus in One More Night. You're a You ain't nothing but a girl. You had me hooked again from the minute you sat down. you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do? I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer. Yeah, typical middle name is Prada. Picture like a glove girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so? Een idee in een 2012 jasje Olly Murs. Samen met Flowrider en Troublemaker hier bij ZFM. Ik kijk even naar links. Ehm, hij wilde wel komen zingen. Maar dan moesten we wel van tevoren even in zijn ballen trappen. Is dat gebeurd? Ja? Maar ze kunnen gaan zingen? Toppie! This is the way you left me. I'm not pretending. hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. With no rest, keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just can't. back. When you calling, I don't even know what city I'm at. Or what day of the week in the middle of a month in a year, I don't recall. It's like my life's on repeat. And the last time we spoke, I told you I wouldn't be long. that was last November, now December's almost gone. I'd apologize, but I don't realize what I'm doing wrong. I never know. last then. You've been nothing but amazing, and I never take that for granted. Half of these birds would have flew to Cooper True, you truly understand it. And the fact you stood beside me every time you heard some bogusness. You deserve a standing no, cause have just been over it. Let them talk, let them talk, let them talk, let them talk. Like we don't hear what they saying. Let them walk, let them walk, let them walk, let them walk. Just drive by and keep waving, cause you and I above all that. Just let them wallow in it, now they all choked up, yuck. back home. No one holds me down like you do, sweetheart. You keep doing that, I'll keep doing this. We'll be alright then. Trust that. <laughs> we put the us in trust, baby. let's go! fijn de Gym Class Heroes. As Back Home. Soms dan zie je ineens zo'n verbandje. En net had ik er ineens eentje. Nee, we gaan nu niet flauwe ziekenhuisgrappen maken. Gewoon echt een verband. De eerste single, die heette Call Me Maybe. Dat is gewoon het begin van de relatie, weet je Ah, bel me een keertje, bel me nog een keertje terug. Die hoop. Daarna Good Time. Suggereert ook al enigszins wat. En dan nu deze. This Kiss. Ik ben benieuwd wat de volgende single wordt. Het is CFM en dit is Carly Ray Jepsen. just like your father, I don't know. I'm here for the long run, man, I better let this go. i am wait and take it slow. Someday. Nederlandse bodem. Valerius en Sunday. Het was CFM Beachmasters, hier op CFM. Van de 14e van de 11e van 2012. Het jaar vloog bijna om. In deze uitzending hadden we weer een Maurice de Jonge Hond. Weer een stelling die we elke week aan de jeugd van Zandvoort voorstellen. En deze week was de vraag, wat doe je liever? Betaal je één keer 79 cent en daarna nooit meer lastig gevallen worden door advertenties in een applicatie? Of ga je toch liever voor die advertenties? Want ja, het voelt altijd zo definitief op die koopknop drukken. Kost je gewoon meteen geld, is heel vervelend. Je hebt nog een hele week om te reageren. Dat kan via kort.hotmail.com of via de hashtag. Dat is ZFM Zandvoort. Daar kan je dus op reageren. Volgende week, dan ben ik er weer. Zelfde tijd, dezelfde zender. Tussen, 8 en, of, eh, tussen 6 en 8. En deze. Daar gaan we mee afsluiten. Het is misschien wel een van de beste rammers om mee af te sluiten. Ik zei het al, ik heb vannacht gewoon helemaal niet geslapen. Het is gewoon niet gelukt. Ik ga mezelf wakker houden, een uur in de trein en dan duik ik lekker mijn nest in. Ik zeg goeie avond. Tot volgende week.